uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Rusland bevestigt dat het met Nederland en Australië wil praten over MH17. Maar dan moet het vooral gaan over Oekraïne. Volgens de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken... had Oekraïne het luchtruim moeten sluiten omdat er een oorlog aan de gang was. Verder heeft Oekraïne steeds geweigerd... ruwe radargegevens ter beschikking te stellen, zegt de minister. Nederland en Australië willen het vooral hebben over de rol van de Russen... bij het MH17-drama. Bij Barcelona zijn twee passagierstreinen frontaal op elkaar gebotst. Voor zover nu bekend is er één dode, dat zou een van de machinisten zijn. Spaanse media hebben het over 95 gewonden. Enkele zouden er slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde zo'n 50 kilometer ten noordwesten van Barcelona. Over de oorzaak is nog niets bekend. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet dient een klacht in... tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... De groep wil worden verwijderd uit een rapport over terreurdreiging van twee jaar geleden. En er moet een rectificatie komen. Volgens voorman Jerry Afrije zijn de mensen van Kick-Out Zwarte Piet vreedzaam. In het Radio 1-programma Nieuws Co. zei hij dat de groep nog altijd last heeft van de vermelding in het rapport. In Canada is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang. De man van 67 is schuldig aan het aanranden, doden en in stukken snijden van acht mannen. Hij had hen leren kennen in het homo-uitgaansleven van Toronto... De dader was tuinman en hij begroef zijn slachtoffers in de tuinen van klanten. Filmdistributeur Dutch Filmworks krijgt geen namen en adresgegevens van Ziggo-klanten. Hoeft niet van de rechter. Dutch Filmworks wil bijbehorende namen en adressen van computers waarop illegaal films zijn gedownload. Maar volgens de rechter is dat verband niet één op één te leggen. Het weer bewolkt en meer regen. Veel wind, vooral aan zee. Morgen overdag wat zon, maar vooral in het zuidoosten van het land ook kans op een bui.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 let the trumpets blow. Dit is het ritme van de winter. ...2018 in Saint Malo. Ik zag op de kade een meisje heel alleen. Ze wilde varen en ze zocht geluk. En ze vroeg indringend: Mag ik met jullie mee? Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar gezien. Wij gaan door weer en wind, al staren wij ons blind. We zullen zullen haar ooit vinden. In elke uithoek gaan wij van boord. Op elke kade heeft men van haar gehoord. Hier een foto waarop zij lacht. We zullen zoeken, al is het dag en nacht. Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had aan een meisje 6.9 ZFN Said I don't want the Kawasaki. ik ben met jongens reeds slaap.